En er zijn meer groene plannen, vertelt mijn collega Judith van de Hulsbeek. Bijvoorbeeld willen hervulbare bierflesjes. Eh, maar dat moet dan in 2030 10% van alle bierflesjes zijn. En in, in 2040 20%, zodat producenten zich ook kunnen aanpassen. Tijd hebben om zich aan te passen. Dus dat, dat duurt allemaal nog wel even. Ja, nu gebruikt elke Europeaan gemiddeld 180 kilo verpakkingsafval per jaar. En dat wordt nog steeds meer. Veel mensen slaan op dit moment een rampenpakketje in. Gisteren zei de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding dat het verstandig is om in geval van een ramp genoeg eten voor een paar dagen, vaccinelichtjes en een noodradio in huis te hebben om te overleven. Een grote online prepshop zegt tegen het ANP dat het vandaag zes keer zo druk is als normaal. Bij de NS hebben ze zelf ook te maken met vertraging. Het duurt toch weer langer voordat de nieuwe intercities gaan rijden. Dat was de bedoeling dat die nieuwe treinen nog dit jaar zouden worden ingezet op het traject Amsterdam-Breda. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Volgens de NS zijn de treinen nog niet helemaal in orde en duurt het daarom langer. Ja, en hij is langwerpig en knapperig en elke Fransman loopt ermee onder zijn arm. De baguette. Eindelijk krijgt het Franse stokbrood de waardering die het verdient. Vanaf nu staat hij op de UNESCO-lijst met cultureel werelderfgoed. Die lijst hij zit vol, chockvol dingen die belangrijk zijn voor de mensheid en die we moeten beschermen. En dat begint natuurlijk bij bepalen wat een baguette is, want anders kan alles wel een baguette zijn. Nou, het moet dus brood zijn, langwerpig en knapperig, met een minimaal gewicht van 80 gram en een maximale lengte van 40 centimeter. Welk broodbeleg erbij hoort, mag je nog steeds lekker zelf bepalen. Het weer, kans op een buitje, vooral in het westen.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 ZFM. Ik heb geen cent te maken. Ik heb nooit een vak geleerd. Ik kijk niet uit mijn doppen. En mijn handen staan verkeerd. Ik ben niet moeders mooiste. Maar ik ben niet al te vlug. En als je mij een tientje leent, zie je het nooit meer terug. En ik denk niet dat ik ooit verander, want dat duurt bij mij nooit lang. En ik heb er ook geen zin in. En ik was het niet van plan. Ik ben ergens goed voor, jij weet er alles van. Maar ik kan van je houden, zoals niemand anders kan. Laat u op me wachten, dan heb ik ook nog geen jezelf en geef anderen de schuld. Er is bij mij een zootje en ik geef nooit fouten toe. En als je met me vrijt, dan ben ik liever lui dan moe. lang. Ik heb daarop geen zin in. En ik was het niet van plan. Ik ben nergens goed voor. Daar weet jij alles van. Maar ik kan van jou Zoals niemand anders kan. ben de tweede uur begonnen met Ed Sheeran, Happier... en De Dijk met Nergens Goed Voor. En we gaan door met Imagine Dragons met Sharks. Trouble, blood is in the rocky waters. Out of way your sons and daughters, eat you alive. Levels, better put your head on swivels.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 Verhalen te delen en te bewegen. Tijdens de koffie doen we een activiteit zoals een geheugenspelletje, muziek luisteren, een quiz en hebben heel gezellig met elkaar. Ook als uw lichamelijk of geestelijk gezondheid wat beperkt is, bent u van harte welkom. Doet u met ons mee? Wij ontmoeten u graag. Informatie of aanmelden kan via 06 446 83110. 06 44 68 3110. En het is elke dinsdag van 10 uur tot 12 uur. En de kosten 2,50 per keer, inclusief koffie of thee.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 Palmer maakte in de jaren 60 deel uit van de groep The Alan Brown Set en Date. Vanaf 1974 was hij als soloartiest actief en verscheen zijn eerste album Sneaking Sally Through the Alley, nummer 107 in de Billboard 200. In Nederland had Palmer in 1978 zijn eerste hit met het lied Best of the Both Worlds. In de top 40 haalde hij het de 17e plaats. Met de gelegenheidsband The Power Station, die hij in 1985 oprichtte, had hij de hits Some Like It Hot en Get It On. Palmer woonde in Zwitserland en overleed aan een hartinfarct tijdens een verblijf in Parijs. Hier is Robert Palmer met No By Now. You to know by now. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Dit was Adele met Easy On Me. Creatief aan de slag, een kaartje leggen of een potje sjoelen. Ben je klaar om over de drempel te stappen, de kwast te nemen en jezelf te verrassen? Onder begeleiding van kunstenaar Billy tover iedereen iets moois op het doek. Heb je meer zin in een ouderwets potje klaverjassen of sjoelen, kan dat ook. Sluit gezellig aan. De kosten zijn 2,50. Inclusief koffie of thee en natuurlijk wat lekkers. Elke woensdag van half 2 tot half vier. Voor meer informatie of aanmelden met mail l.oudendijk plus.zandvoort.nl l.oudendijk plus.zandvoort.nl of bel mijn telefoonnummer 06 3380 3279 06 33803279. en ik ga door met een oudje Little Leaf The Locomotion. tentoonstelling. Nu te zien in het Zandvoort Museum. Leerlingen van groep 6 van de Oranje Nassau School hebben zelf een tentoonstelling samengesteld. Ze hebben als voorbereiding een rondleiding gehad door het Zandvoort Museum. Daarbij is er gesproken over hoe maak je een tentoonstelling. Wat is inspiratie en hoe hebben andere kunstenaars het gedaan in de huidige opstelling? Maar ook over de prestatie van hun kunst- en verzamelobjecten. In welke ruimte komen de pronkstukken en welk materiaal is daarvoor beschikbaar? Op school leren ze over wat is nu een pronkstuk en waarom is dat belangrijk voor jou? Alle 50 ingebrachte objecten zijn voorzien van een tekst en uitleg. Komt u ook kijken? Zandvoort Museum is geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur. Dit waren Jaap Rezema en Pommelin Thijs. Nu wij niet meer praten. Poëzie lezen, 16 december, tijd 2 uur tot half 4. In de grote zaal van de Blauwe Tram. De kosten zijn 2,50, inclusief koffie, thee en wat lekkers.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 Die is dus vandaag 47 jaar geworden. Bart Peters, een Vlaamse zanger, drummer, gitarist, presentator en acteur. En Bart is geboren in 1959 en hij wordt dus vandaag 63 jaar. In 1978 speelde Peter samen met Hugo Matthijssen, Jan Leijers en Mark Kruithof in de coverband Berry Berry. Maar als muzikant werd Peters echt bekend met de radio's. Met deze band scoorde hij onder andere de hit 'Chico's Nana en I'm Into Folk. Bij de Nederlandse Omroep presenteerde Peters ook verschillende programma's. In november 2019 en januari 2020 gaf hij 15 concerten in de Lotto Arena in Antwerpen. Tijdens deze concerten werd hij bijgestaan door een koor onder leiding van Hans Primus. Bart Peters bracht in 2020 een nieuwe single uit... voor de zon weer opkomt. En ik heb gekozen voor She Goes Nana. She's like a rainbow Sways why she glows like a river. Turns while she flows. Ooh, yeah. Then she steals your heart away. She's taking it all. Someday I'll make her mine. Yeah. You lights. The generate sun world Mm, tower. Oh, yeah. And then she wipes the tears away, holding your hand someday like lovers do. Oh, you hesitate another while magic smile and dreams come true when she goes na na na na fluttering by like a rain butterfly, cruising the blue, blue sky. van Zandvoort, op 106.9 FM. te bechecken met Limbo Rock. Biljarten, dinsdag van 12 uur tot half 2, woensdag van 12 uur tot 3 uur en donderdag van half 11 tot 12 uur. En er is er ook tot de vrijdag van half 11 tot 3 uur. De kosten zijn 3,50 per persoon, inclusief een kopje koffie of thee. Maak een afspraak via telefoonnummer 3040700. 3040700. Tijdens kantooruren of stuur een mail naar Eva Elfrink. E.elfrink e plus.zandvoort.nl En de volgende in de lijst is You Are The Star. Rod Stewart. trying For I saw love passing by me You came into my life You came into my life I look around came into my life, and you're the star, the shining light.